Jelle Visser met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen versoepeling van de coronamaatregelen. Ook niet voor mensen met een contactberoep zoals kappers. Een groot deel van de Tweede Kamer drong daar vorige week op aan... dat die met beschermingsmiddelen snel weer aan het werk moeten kunnen. Maar bronnen rond het kabinet melden dat zo'n verruiming er niet in zit. Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt tot 20 mei. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over ZZP'ers en freelancers in de culturele sector... die door de coronacrisis zonder werk zitten. Minister van Engelshoven maakte eerder bekend dat er een steunpakket van 300 miljoen euro komt... om vitale culturele instellingen te helpen. Vandaag zei ze in de Kamer dat het bedrag bij lange na niet genoeg is. Het gaat om de eerste tranche, al dus de minister. Ze gaat met provincies en gemeenten praten over wat er nodig is om de cultuursector te redden. Burgemeester Griep van Praag staat onder politiebescherming. Waarom wil hij niet zeggen. Volgens een Tsjechische krant, die zich baseert op bronnen bij de veiligheidsdiensten... is het stadsbestuur doelwit van een moordplan door de Russische geheime dienst. Een agent zou het land zijn binnengekomen met ricine bij zich, een dodelijk gif. De Praagse burgemeester steunde onlangs het besluit om het plein bij de Russische ambassade... te vernoemen naar de vermoorde Russische oppositieleider Boris Nemtsov. De Russische ambassade in Praag noemt het artikel provocerende propaganda. De man die begin deze maand werd aangehouden in de trein op Schiphol met een doorgeladen wapen, krijgt negen maanden celstraf. De Amsterdammer van 33 werd door de marechaussee aangehouden na een melding van een treinreiziger. De man verklaarde dat hij zich bedreigd voelde en dat hij het wapen had laten zien aan zijn 22-jarige medepassagier. De man moest vandaag in een snelrechtzitting voor de politierechter verschijnen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt... met vooral in het westen en noorden regen. De minima liggen tussen 8 en 11 graden. Morgen grotendeels droog. Het wordt dan maximaal 17 graden. In de avond weer kans op regen.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur. Eh, we hebben weer een nieuw album. Blue is Nine, zo eh, noemt deze persoon zich. Het is eh, Gary Mulford. En ehm, het album heet A Pool Appears. Ja, ehm, nou, op de website van Peaceful Radio Info. Daar kan je alle informatie krijgen. Want uh, Blue is Nine heeft ook eh, een, website, een bandcamp website zelfs. Dan verder in dit programma en met name in dit uur staat eh, helemaal op het eind trouwens twee albums klaar voor eh, van Earthshine. En Earthshine is eh, van de Nederlander Peter Cox uit Halden. En die heeft eh, ja, in 2018 mee een, drie albums toegestuurd. Ghost in the Machine, daar beginnen we straks mee. Oh, tenminste in het, track nummer 14. En Abstract Patterns. Ehm, dat komt als laatste track langs. Ehm, Peter Cox dus uit eh, helden in Nederland. Die eh, is eh, Earthshine. En volgend uur, daar, nou, daar heb ik het straks wel even over. <laughs> ja. we gaan luisteren naar muziek. Hoogte tijd. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. of the artists here on Peaceful Radio. You can learn more about me by going to my website, lyntrodeau.com. That's L Y N N T R E D E A U.com. visit my website masako-music.com masako-music.com are on your own. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh. Mother Africa, tell me what happened to your sacred stone. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh. We are not living right, pretending to be happy when we're all alone. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh don't care about no one. It's me, my cash, my car, and my cellular phone. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh.